Een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal over een bom in de internationale trein tussen Amsterdam en Duitsland, donderdag. De verdachte is een man van 45 uit Malta die op vakantie was in Nederland. Hij geeft toe dat hij de dreiging had verzonnen. Toen er donderdag op Amsterdam Centraal een dreigbrief werd gevonden... moesten tientallen passagiers de trein uit. Dat gebeurde in Oldenzaal. Ze konden verder met bussen. Op een aantal plekken in de wereld is het al 2018. Onder meer op een aantal eilanden in de Grote Oceaan en in Nieuw-Zeeland. In België is de vuurwerkshow in de stad Oostende afgelast. Vanwege de harde wind en het hoogwater is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Of er in Nederland ook vuurwerkshows worden afgelast is niet bekend. In het Overijsselse dorpje Haarle is een man gisteravond met zijn zoontje van vier voor de trein gesprongen. Beiden hebben het niet overleefd. De man uit Soetermeer verbleef met zijn familie in een bungalowpark in de buurt. Rond half tien werden hij en zijn zoontje als vermist opgegeven. Van 21 auto's in Tilburg is de linkervoorband lek gestoken, meldt Omroep Brabant. De banden zijn vannacht lek geprikt. De politie arresteerde iets na 6 uur vanochtend een man van 31 als verdachte. En in Amerika is een oplichter opgepakt. Hij hielp een bende die via valse e-mails tienduizenden dollars stal van slachtoffers. De mailtjes werden zogenaamd verstuurd door een Nigeriaanse prins die geld wilde nalaten. Mensen moesten dan alleen nog even hun financiële gegevens doorgeven en veel mensen hebben dat gedaan. Het onderzoek is nog niet klaar, ook buiten de Verenigde Staten heeft de politie verdacht in het vizier. Tot besluit het weer, het is de warmste oudjaarsdag sinds het begin van de metingen... met op sommige plaatsen ruim 13 graden.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 way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. this time we'll take it slow. Mm-hmm. Thank you. give it wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorst.